Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is rustig op treinstations. Door een staking van NS-personeel in Midden-Nederland... rijden er alleen nog maar wat regionale en internationale treinen. Deze dames proberen met de bus alsnog op hun werk te komen. Ik werk op een basisschool en ik kom nu dus echt veel te laat. De trein duurt normaal gesproken 12 minuten. En deze bus duurt 56 minuten voor hetzelfde stuk. Dus dat is wel balen. Ik moest de trein nemen toen dacht ik, eh, nou ja, dan pak de auto van mijn zoon mee, maar de accu is leeg. Dus alsnog moet ik met bus. NS-personeel wil meer loon en ook een zware beroepenregeling, zodat ze eerder met pensioen kunnen. De staking duurt nog tot morgenochtend vroeg. Buitenlandse studenten kunnen voorlopig aan Harvard blijven studeren. Dat heeft een rechter bepaald. Eerder liet eh, president Trump weten dat buitenlandse studenten die aan Harvard willen studeren het land niet meer inkomen. Maar de rechter zet daarvoor nu een streep door. Trump heeft het al langer voorzien op de Unie, die in zijn ogen te weinig doet aan antisemitisme op de campus. Met name bij pro-Palestijnse protesten. In safaripark Beekse Bergen zijn in korte tijd 14 pingwings doodgegaan. Afrikaanse pingwings waren een paar maanden geleden overgeplaatst... vanuit Aqua Zoo in Leeuwarden, waar ze als enige een ziekte overleefden. ook pingwings die niet waren overgeplaatst zijn nu overleden. Het dierenpark kan nog niet zeggen waar de dieren door zijn uh, eh, doodgegaan. Dat wordt nu verder onderzocht. En Finn, Ilse en Vera uit Hilversum hebben nog nooit eerder actie gevoerd... maar organiseren een optocht in hun stad om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Meedoen aan een grote demonstratie vinden ze nog een beetje te eng. En daarom nodigen ze andere kinderen uit om mee te doen. Hallo, wij hebben hier flyers voor een eh, kinderdemonstratie eh, voor de kinderen in Gaza. Volgende week zondag fietsen ze naar het gemeentehuis... en ze hopen dat de burgemeester zich dan uitspreekt tegen de situatie in Gaza. Het weer dan nog voor het Pinksterweekend. weekend. Het begint best nat. Veel regen vandaag en tussen de 16 en 20 graden. Het hele weekend ook nat, maar Pinkstermaandag kan het best zonnig worden.